De demonstranten willen ook dat Ghanouchi vertrekt, maar die wil blijven zitten totdat er verkiezingen zijn gehouden. In Los Angeles is zangeres Gladys Horton van de Motown-groep The Marvelettes overleden. De groep scoorde in 1961 een nummer 1 hit met het nummer Please Mr. Postman. Het was de eerste hit voor het net opgerichte platenlabel Motown. Het nummer is later nog gecoverd door de Beatles en de Carpenters. Gladys Horton is 66 jaar geworden. In de halve finales van de KNVB-beker neemt FC Twente het in Enschede op tegen FC Utrecht. De andere halve finale gaat tussen Ajax, dat thuis speelt tegen RKC Waalwijk. Ajax plaatste zich vanavond als laatste voor de halve finales. De Amsterdammers versloegen thuis NAC Breda met 4-1. Het weer, het is een heldere nacht. Het vriest in het binnenland een graad of 5.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 Een Kamermeerderheid staat achter de missie naar Kunduz. Bij het afrondende debat bleek het kabinet behalve op VVD, CDA en SGP Uiteindelijk ook te kunnen rekenen op de steun van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en ChristenUnie. GroenLinks-fractievoorzitter Sap sprak van een zware afweging... maar verwees naar de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan... en benadrukte dat die moeten worden nagekomen. Premier Rutte zei in het debat dat hij er persoonlijk garant voor staat... dat alle toezeggingen worden nagekomen. Hij zei ook dat er een moment kan komen dat hij voorstelt de missie te beëindigen... als afspraken niet worden nagekomen. In de VS heeft de FBI in meer dan 40 panden huiszoekingen gedaan... in verband met een onderzoek naar internetactivisten. De FBI zoekt naar mensen die verantwoordelijk zijn voor internetaanvallen op bedrijven... die Wikileaks in de ban hebben gedaan. De activisten horen bij de internetactiegroep Anonymous. Die voerden onder meer aanvallen uit op de sites van Visa en Paypal. Het is niet bekend of de FBI mensen heeft aangehouden.